De Raad van State zegt wel dat de gasbesluiten van het oude kabinet niet goed waren onderbouwd. Minister Wiebes heeft een jaar de tijd om een beter onderbouwd besluit te nemen. President Mugabe van Zimbabwe staat onder huisarrest. Dat heeft hij aan de telefoon gezegd tegen president Zuma van Zuid-Afrika. Volgens Zuma zei de 93-jarige Mugabe dat het goed met hem gaat. Vanmorgen grepen Zimbabwaanse militairen de macht. Tot nu toe zijn er geen meldingen van geweld of grote onrust in het land. De Chinese president Xi Jinping stuurt een speciale gezant naar Noord-Korea. Die zal verslag uitbrengen van het congres van de Chinese Communistische Partij. Maar aangenomen wordt dat ook de Noord-Koreaanse raket- en kernproeven aan de orde komen. President Trump heeft president Xi gevraagd meer te doen om Noord-Korea in het gareel te krijgen. Op een veiling in New York heeft het Noord-Brabants Museum een schilderij van Vincent van Gogh gekocht. Het is de Koolse Watermolen uit 1884. Met 3 miljoen euro is het de grootste aankoop die het museum ooit heeft gedaan. Een jaar geleden kocht het Noord-Brabants Museum al een aquarel van Van Gogh voor 1 miljoen. Het jongetje Tijn, die beroemd werd met zijn nagellakactie voor het glazen huis van 3FM, wordt postuum benoemd tot ere Brabander, meldt Omroep Brabant. Tijn Kolsteren van 6 haalde met nagelslakken 2,5 miljoen euro op voor het goede doel. Deze zomer overleed hij aan hersenstamkanker.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 Is dit eh, in het kader van artiest in de licht of zo? Nee. Deze tune? <laughs> nee, maar ik, had, ik zat iets te zoeken. En, eh, ik was even, eh, ja, toen zag ik ineens dat ik de voeding van mijn computer niet aangesloten had. Ach jee, maar vele mensen zijn zoekende. Hè? Vele mensen zijn zoekende. Nou, ik heb het gevonden. Hoor. Je hebt het gevonden, goed zo. Ja. En ook van start. Ik vind het allemaal. Als je het moet, vind ik alles. Zo, nou, daar zijn we weer rond. Eh, het is weer woensdag. Het is Heerlijk. weer Zandvoort Lunch. Het is vandaag 15 november, dat ook nog. We zitten weer op de helft van deze maand. Zo, het gaat zo snel. Ja. En met, met touwtje doet het ook weer niet. Nou ja. Zo. Met horten en stoten, maar we gaan ja, door. Ja, nee, want de eh, het touwtje wat ik heb is een beetje rot geloof ik. Of tenminste, het kan ook op mijn computer liggen natuurlijk. Ik wist je dat jij ook een touwtje had nou ja, een touwtje wat dan maar... Eh, Zullen we maar beginnen? Dus zullen we maar beginnen. <laughs> dit, dit wordt een oeverloze confrontatie. Ja, nou, weet je wie er ook is vandaag? We zijn vandaag eh, eh, druk bezet, hè, want Angela is er ook. Dag, Angela. Goedemiddag, Zandvoort. Ja, Wat gezellig. Dat was ik weer een keer. Ja, we zijn met z'n... Eh, de rest komt ook nog, hè. We gaan straks foto maken. Hè. Ja. Het gaat druk worden. Tien neem ik een andere computer. Goed, oké, we gaan beginnen. Eh, we hebben veel cultuur vandaag. We hebben straks in het tweede uur een eh, telefonisch interview. Eh, over cultuur natuurlijk. En we hebben natuurlijk ook nog de artiest in het licht, hoewel dat er niet zoveel zijn. Het is pruimentijd wat dat betreft. Gisteren hadden we helemaal niemand en vandaag maar twee. Ja, buiten is ook geen licht nu. Hè? Er is ook geen licht buiten nu. Nee. Nee, maar we hebben hier toch licht. Oh ja, dat is waar zes lampen te branden. Zegt hij, er is geen licht. Oké, warm hier. Doe me, nou ja, doet me altijd weer denken aan een opmerking van Voljans in zijn, in, in zijn, uh, in zijn conferentie als elektricien. Dat, dat de dominee tegen hem zegt, als ik op de preekstoel sta, staat er geen licht op. Nou ja, dat klopt dan wel natuurlijk. Die gaan we vast nog een keer horen. Ja, die ga ik nog wel eens een keer opzoeken. Het probleem met Voljans is dat het... Eh, eh, allemaal oud is natuurlijk. En geen, niet veel kwalitatief goede eh, dingen van hem heb. En dat is jammer bij zo'n eh, Ja, want hij staat, hij staat dus dan weer niet op Spotify en zo, weet je. Jammer, jammer. Misschien moet ik dat wel eens gaan doen. Kijk. Ja, misschien ligt er wel een taak.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 and forget all your troubles, forget all your cares. een van haar eh, grote hits natuurlijk uit de jaren 60 van deze dame. En eh, zij heet officieel eh, Sally Owen Clark. En zij is geboren. Oh, er staat ook nog CBE achter haar naam. En uh, dat betekent zoveel als Commander of the British Empire. Dus ze is ook nog een beetje geriddeld, zeg maar. De Beatles hadden in de tijd MBE, dat is member. Maar zij is commander. Dus ze is wel, eh, ze is wel onderscheiden door de Engelse economie. Zij is geboren op 15 november 1932 eh, in Ewell. En dat ligt in Surrey. Eh, en het is natuurlijk een Britse zangeres. Eh, ze, woont, eh, ze is getrouwd met een Fransman trouwens. Ze woont in, ze woont in Frankrijk. En zij is actrice en ook nog eens een keer componist. En ze is bekend om haar populaire internationale hits uit de jaren 60. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen Wereldwijd is ze de succesvolste Britse Engelse zangeres in de geschiedenis. En ze heeft ook de langste carrière in de hitparade. Namelijk 51 jaar. Vanaf de, de Little Shoemaker in 1954. Die de top 20 eh, van het Verenigd Koninkrijk kwam. Tot haar eh, cd um, ehm, Essential... Essential eh, nou dat ga ik niet uitspreken. De 20 grootste successen van, ehm, die in 2005 in België in de album hitparade kwam. Nou, 85 is er geworden vandaag. We hebben net een paar pepernoten van de gehad. Dat vinden we ontzettend aardig natuurlijk. Dankjewel. Petul. Petul. Hartstikke bedankt dat je even een paar pepernootjes kan brengen. en voor de rest, eh, een fijne dag gewoon. ja, een fijne dag. We gaan er niet mee gooien. We gaan er niet mee gooien. Dit is de hoe. Heel onbekend nummer. Ik kende het niet. Wel leuk. You can pack up your bags and go looking for things that need to be done. Or you can spend all your life not thinking, never ending what you've begun. We take a step in the right direction, but the man knocks us down on the and although you may think we are broken, we'll get up and take two steps more. It's your life to do what you want to. Either way, or push yourself out to the floor. And whatever you make of the reason, you bet your life you're here for more. met Here for More. En dat komt uit 1970, ja. 3 in 1 in. En die is vandaag ook weer een beetje gek. Dat is wel leuk. The Scaffold. We'll drink a drink a drink to Lily the pink, the pink the pink the savior of the human. had sticky out ears, and it made him awful shy. And so they gave him medicinal compound, and now he's learning how to fly. Brother Tony was known to be bony. He would never eat his meals, and so they gave him medicinal compound. Now they move him round on wheels. the pink, the pink, the pink, the Savior compound. Now he joins. arsenal compound. pickle lily died up to hell. very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints and our cultural heritage. National beverage. Being fat. Union Jack. The nursery rhymes. Sunday time. The and bomb everyone. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. It was simply spiffing and true. Now let me whisper, I love you. Thank you very much for the angry iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the angry iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you. By 1940, the world it went mad. Hitler threw at us everything that he had. When the dust and the smoke had all cleared from the air, thank Christ, said the old man, the booze is still there. Hit me, Liverpool, oh. Liverpool, oh. We speak with was courting a girl called Bridget McCann. She says you're not much, but I'm needing a man. We'll have 17 kids and a house out in Speak. Well, spirit dat hoor je niet meer elke dag op de radio, hè? Dit soort leuke dingen. Nee, dat is ook. Dat, eh, maar daarom hebben wij natuurlijk ook CFM's antwoord. Want daar hoor je dit gewoon lekker nog wel. De Scaffold. En eh, dat was een eh, comedy, poetry en music trio. Oftewel een, een eh, ja, een, een, eh, eh, hoe heet je dat nou? Een comedie. uh, komisch, komisch, poëtisch muziektrio. Zo moet ik het zeggen. En uh, ze kwamen uit Liverpool. En dat was zeer duidelijk hoorbaar. En die bestonden uit Mike Musical Performer. Oftewel, ja, Mike McGear. verder de poëet Roger McCaff. En dan ook nog een komiek genaamd eh, John Gorman. En die Michael McGeer, dat is natuurlijk, daar zat nog wel eventjes een verhaaltje aan vast natuurlijk. Want dat was de broer van Paul McCartney. Want hij heet officieel Peter Michael McCartney. Maar omdat hij geen misbruik wilde maken van de beroemdheid van zijn broer... die toen natuurlijk op de top stond met de Beatles... noemde hij zichzelf Mike McGeer. Maar eh, het werd natuurlijk toch bekend dat hij de broer van was. En het heeft toch misschien wel een beetje geholpen. Anders zouden ze misschien niet eens een platencontract gehad hebben. Maar goed, een leuk beetje En ze hadden allemaal gekke liedjes. U hoorde volgens Lily de Pink. Dat in Nederland met carnaval nog wel eens eh, vertaald is als drinken tot en zinken. Nou, Lily de Pink dus in dit geval. Daarna Thank You Very Much. Thank you very much. En eh, als laatste In My Liverpool Home ze waren dus een beetje komisch. Ook hier en daar een beetje, een beetje ja, satirisch en zo. Dus eh, best wel leuk bezig. De Scaffold dus. En u luisteren nog steeds naar CFM Zandvoort op de 106.9 in eh, de Ether. Op DAB Plus natuurlijk. En niet te vergeten kanaal 40 op de tv in Zandvoort en zo. En Noord-Holland bij Sego dan. En eh, voor de rest ook nog natuurlijk te beluisteren via wwwlive ML, cfmlive-nl. Zo moet ik het noemen. Ja, zo gaat dat. Vergeet je de app niet. Eh, en de app, ja, die hebben we ook nog natuurlijk. De app hebben we ook. De gratis app. Die kun je downloaden in de, de Play Store en Apple Store en eh, wat is meer zijn. Ja, ik moest het even volkletsen natuurlijk. Hè, voordat het nieuws kwam. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Ron Gijzen. Oh, sorry. Eh, Ron Gijzen. <laughs> Ik was te vroeg. In een geparkeerde auto onder het Holland Casino Zandvoort is maandagavond brand uitgebroken. Even voor tien uur werd de brandweer naar de Badhuisplein gedirigeerd. In de elektrische bedrading van een dieselauto was brand ontstaan. De brandweer had de situatie gelukkig vrij snel onder controle. De bedrading van de wagen was gaan smeulen. De parkeergarage was tijdens de hulpverlening afgesloten voor publiek. Er was veel rook in de garage dat met grote eh, overdrukventilator door de brandweer weg is geblazen. De Torbekkerstraat was deels afgesloten tijdens de bluswerkzaamheden. Dan nog een aanrijding op de A9 eh, bij Haarlem. Op de A9 richting Amstelveen bij het knooppunt Raasdorp... lag gisteren aan het eind van de middag na een aanrijding ter hoogte van Haarlem... een auto op zijn kant. Twee rijstroken waren afgesloten. Er stond een file vanaf het knooppunt Rottepolderplein. Volgens de verkeersinformatiedienst VID bleven de rijstroken nog tot eh, half vijf dicht. Twee ambulances en meerdere politiewagens waren aanwezig op de plek van de aanrijding. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er gewonden waren is niet bekend. In verband met werkzaamheden op het spoor rijden er vanaf zaterdag 18 tot en met zondag 26 november geen treinen tussen Zandvoort en Haarlem. Er worden wel bussen ingezet. Houd rekening met een extra reistijd van een half uur. En bij een wilde actie van FNV-leden is vanochtend vanaf half negen een toegangspoort van Tata Steel geblokkeerd. Daarbij ontstonden kilometerslange file tot aan de Velser Traverse. Ongeveer 30 vakbondsleden stonden op de toegangsweg naar het fabrieksterrein. Met de actie wilden de demonstranten hun onrust over de voorgenomen fusie met de Duitse eh, Thijssen Krupp kenbaar maken. De blokkade was vlak voordat een grote conferentie van de top 180 van het concern zou beginnen. De bedoeling van de demonstranten was om de bussen met, de daarin, de top 9, eh, <laughs> met daarin de top tegen te houden. Maar de bussen zijn vooralsnog niet gezien. Wel staan er kilometers lange files tot aan de Velse traverse. Eh, veel werknemers laten hun auto verderop achter en lopen het laatste stuk naar hun werk. Ook kantoorpersoneel toont zich solidair met de demonstranten en laat hun gezichten zien. Werknemers hebben spandoeken met, eh, bij zich met daarop Thijssen Kroep, Taterstiel, Nein Danke. En Taterstiel met een duim omhoog, afgebeeld. Joint Venture met erachter een duim omlaag. Er bestaat ook voor volgend jaar plannen om de familie race dagen eh, met Max Verstappen naar het circuit van Zandvoort te halen. Een bekende supermarktsponsor is van plan in 2018 een derde editie te organiseren van het Formule 1 spektakel en ook daar zal Max Verstappen weer prominent aanwezig moeten zijn. Er vonden eerder al twee edities van de racedagen plaats... en daar kwamen ruim 100.000 bezoekers op af.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 Vanavond en de komende nacht is het bewolkt, maar droog. Het koelt af naar een graad of 8. De komende dagen is het licht wisselvallig... met morgen en vrijdag nog veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Komend weekend schijnt er ook geregeld de zon... maar dan komt, komt het tot buien. De temperatuur gaat naar beneden van een graad of 12 morgen naar 8 in het weekend. En dat was het weerbericht. No, we need money first. CFM Zandvoort presenteert De Nacht van het Jaar.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 But if there's nothing shaking come this here July. I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My, my. Ja, old blue eyes, oftewel Frank Sinatra, natuurlijk. Ja, lekker hè? Ik ben jij... keer naar een eh, concert geweest van eh, Frank Sinatra, Laci Minnelli en Sammy David Jr. Ben jij daar geweest? Daar ben ik geweest. Dat was toen eh, volgens mij in Rotterdam in de Kuip of zo. Of in de, in de Ahoyhal. Daar, daar was het. Ja, denk ik ook. Daar heb ik dit drietal gezien. Fantastisch. Ja, dat geloof ik graag. Tjonge, dat jij dat gezien hebt. Ja. Geweldig. Tje, die Ron. Een keer erg. Maar ja, dat jij komt nog eens cultuur doet. Ja, dat is het. Dat is het. Dat zal het zijn. Dat, komt vroeg in. Dat jij cultuur doet. Ja, dat, dat is de reden. Nou hebben we het ontmaskerd. 106.9 ZFM. ZFM. be or not to be? That is the question. Zandvoort Luncht presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Ron Gijzen. Ja weer eh, snel van start. Want eh, er staat natuurlijk weer een hele hoop te gebeuren komende week. Ik werd eh, voor de uitzending nog even op straat aangesproken. Van joh, dat is leuk dat je cultuur doet. Maar niet van, af, van, van wat al geweest is. Hè? En daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Dus waar gaan we de komende dagen heen? We gaan bijvoorbeeld naar de gevangenis. In Haarlem aan de Harmjansweg 4. Iedere Haarlemmer kent de koepelgevangenis. Echter zijn er weinig Haarlemmers die de binnenkant hebben gezien, hoop ik. Stichting Panopticon stelt in samenwerking met Wagenhof Vastgoedbeheer de koepel open. Wagenhof verzorgt rondleidingen voor 10 euro per persoon. Naast de befaamde koepel bezoek je dan ook de isoleercellen... en uiteraard de cel waar Hannie Schaft ook heeft gezeten. Voor schoolklassen en bedrijven zijn er speciale rondleidingen mogelijk. Helaas is de rondleiding niet rolstoelvriendelijk. Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kunt u naar de gevangenis. Dan klassieke films in de pletterij in Haarlem. De pletterij zit op de Lange Herenvest 122. Eh, op woensdag 13 september is gestart met het vertonen van de klassieke films in de pletterij. Tussen nu en december worden op eh, woensdagmiddag er verschillende klassiekers vertoond. Bijvoorbeeld volgende week, woensdag om 2 uur, Pillow Talk. Pillow Talk was een enorm succes in de bioscopen... en bracht alleen al in, de, eh, in Amerika ruim 18 miljoen dollar op toen de tijd. Ook de pers was ingenomen met de film en er was een Oscar voor de, voor de beste originele script. Daarnaast waren er veel Oscar-nominaties voor Doris Day en Thelma Ritter. Het was overigens de eerste van de drie films waarin Doris Day en Rock Hudson samenspeelden. De klassieke films op woensdagmiddag zijn een constante waarde in de programmering van de pletterij... en zeker de moeite waard om eens voor langs te komen. Zoals gezegd, de voorstellingen beginnen op woensdagmiddag om 2 uur. We zijn toch in Haarlem en dan gaan we meteen door naar de gedempte Oude Gracht 117... naar het kunstcentrum Haarlem. Naar de tentoonstelling Ode aan Haarlem. In deze tentoonstelling geven kunstenaars uit Haarlem en omgeving... op een zeer eigen en soms eigenzinnige wijze een ode aan de stad Haarlem. Het is een verrassende compilatie van hedendaagse Haarlemse stadsgezichten... fotografie en grafische ontwerpen tot de verbeelding van Haarlemse symbolen... als de Haarlemse mug en sieraden. Oda Haarlem is een groeitentoonstelling... waar elke keer weer nieuwe kunstwerken aan toegevoegd zullen worden. Kunstcentrum Haarlem is een warenhuis vol kunst en design voor elk budget... en brengt kunst voor een betaalbare prijs bij de mensen thuis. Kunst om naar te kijken, om te lenen of te kopen. De kunstcollectie van professioneel beeldend kunstenaars omvat circa 8000 kunstwerken. Kunstcentrum Haarlem is gevestigd aan de gedempte Oude Gracht 117 tot 121 in Haarlem... en is dagelijks tot en met 18 november, dus u moet wel snel zijn, eh, geopend. Nog eentje dan. Gouden Pinda's. Ja, in de toneelschuur Lange Begijnstraat 9 in Haarlem. In deze tragische komische theatervoorstelling Gouden Pinda's... slijten drie Indische zussen van in de 70 hun dagen in een surfersflat. Met hun bijbehorende gewoontes en ingesloten verhoudingen... leven ze onafscheidelijk van elkaar in een tropische kokon. Nonnie komt al jaren niet buiten, vanwege likdoorns, zegt ze. Son is ziekelijk afhankelijk van haar zussen. Maar morgen ga ik op line dancing, zegt ze. En Titi trouwt binnenkort met André. Maar er moet eerst zijn vrouw nog even overlijden. Als er een boek opduikt met foto's uit hun jeugd in voormalig Nederlands-Indië... gaat het verleden op de schop en komen de verhoudingen op scherp te staan. Het succesvolle oude Pinda's schetst een paar, in een paar seizoenen geleden... een ontroerend, ontroerend tragicomisch portret van Indische zussen... die worstelen met zichzelf, elkaar en hun koloniale achtergrond en verleden. Gouden Pinda's is het vervolg waarbij Bodil de la Parra en Nadja Hübscher... deze keer worden bijgestaan door Esther Scheldwacht. Paul Knielriel voert wederom de regie. Woensdag 15 tot en met zaterdag 18 november om 8 uur. Tot zover. sleep, I'm thinking for her. Wish I still could love you, floating high above you. Just don't think I'm sinking for you. This pillow talk, don't wake me up. My dream is done. I'm still in love. I know your fear. Just like Colleen. Please don't, my dear. This pillow talk will wake me up no matter what I'm dreaming. When you leave, I'm lying. When you leave, I'm lying. Pillow talk, pillow talk. Another night of hearing myself talk, talk, talk, talk. being alone with pillow talk. When it's all said and done, two heads together can be better than one. That's what they say. They always say. van, eh, van jouw film. Jij, jij begon over kussen, kussen praten, eh, pillow talk. Ja. Maar die andere was de verkeerde. Dus daar brak ik hem maar af, want eh, het was, was, de verkeerde. er stond pillow talk. Ik dacht, nou dat is hem, maar dat was hem niet. Nou ja, het was in ieder geval leuk geprobeerd. Ja, maar en we hadden dan, toch wel hoor. Ja, en we hadden dan toch Doris, Doris D natuurlijk. Want die moet je wel even hebben natuurlijk. Ja, nou je mag weer even. Ja, je mag weer even we gaan door met cultuur. Ja, natuurlijk gaan we door met cultuur. Mooi, gaan we, als, je, als je dit muziekje hoort, dan weet je dat. Ja, dat is waar ook. ja. ik, ik, zie nog te veel in, in de muziek die daar daarvoor draaide. Ja, we gaan snel door dat mossenzaadje. Het mossenzaadje is gevestigd in een voormalig kerkje aan de Kerkweg 29 te Zandpoort Noord. Vrijdag 17 november om 8 uur zingen Femke Hulseman en Britte de Groot het programma Tweestemmig door de Tijd. Paul van Laar begeleidt het duo op de piano. Naast de geliefde klassiekers die al eh, in hun repertoire zaten... nemen ze de kans om enkele van hun droomduetten voor het eerst ten gehore te brengen. Zo voeren ze u mee langs uh, romantische melodieën van Brahms en Mendelssohn... tot moderne musicalsongs. In dit concert is er ook nog tijd voor solo-uitvoeringen van de muzici. De drie kijken er erg naar uit om u al deze prachtige muziek te laten horen... Dan eh, een stukje ehm, naar eh, de Stadschouwburg in Haarlem. Daar speelt Tonkas. Na het overweldige succes van de eerste klootviool en jaarbroer... gaat Tonkas in Kakmaker opnieuw moppen tappen... tot iedereen scheel ziet van het lachen. Want daar doet hij het voor, onder het motto... ellende hebben we thuis al. Tonkas serveert zijn dijenklessers dit keer nog meliger, baloriger en hilarischer... dan iedereen van hem gewenst is. Donderdag 16 november eh, om kwart over acht in Haarlem, de stad Schouwburg. Dan nog voor de kleintjes naar Theater Elswoud in Overveen. Mooiste vis van de zee. 18 november om 10 uur ochtends tot 11 uur. Voor iedereen van 2 tot 102 jaar. Kidscomedian en meesterverteller Wijnand Stomp wekt elk verhaal op unieke wijze tot leven. Van Jip en Janneke tot Floddertje. Dit keer is hij in het prentenboek De mooiste vis van de zee gedoken. Met zijn levensgrote Bai, een Japanse vertelkast... tovert Stomp wonderschone prenten tevoorschijn... en dobbelt hij zijn publiek onder in de wonderbaarlijke onderwaterwereld. Kom luisteren naar de avonturen van de mooiste vis van de zee. Met zang, humor, aanstekelijk ondeugd en het tikkeltje eigen eh, wijsheid... weet Stomp jong en oud te boeien. Zijn fysieke mix van vertellen, comedy, cabaret en muziek sleurt je mee in een verhalen stroomversnelling. Laat je ontvoeren door de meester van de Afro-Caribische vertellingen.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 I close my hè? Zo aan het begin, dat mooie intro. niet, maar oh ja. Ik dacht, ik dacht eh, eerst klassiek. Ja, dat, nou, dat was ook wel een beetje zo. Want het is tegenwoordig eh, een beetje mode, geloof ik. Elvis heeft het al gedaan. En, en eh, Aretha Franklin nu bijvoorbeeld ook. Maar ook hij. dat de oudere opnames van deze artiesten worden gebruikt met begeleiding. Dan van de London Philharmonic Orchestra. En dat is, dat is natuurlijk ontzettend mooi. Dan hoor je dus gewoon de originele opname. Maar dan met een heel klassiek orkest erachter. En daar hebben ze al diverse producties van gemaakt. Dus dat is heel mooi. Roy Robinson was dit. En In Dream. We hebben nog plaat voor... Eh, voor eh, tijd voor één plaat. Ik was ik een plaat voor één tijd. Nee, we hebben nog eh, <laughs> tijd voor één plaat. Ja, vergeef me. Ik kan er niets aan doen. Dat is zo. Het is niet anders. Je raakt er vergeef me, boven van. Ja. Vergeef me. Please forgive me. <laughs> Brian Adams. Gevoelig dit. Sniff. Ja. It still feels like a first night together. even gevoelig, hè? Ha! Ah, Brian, eh, wat zei je? Heb jij nog zakdoekjes over?